Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft drie mannen opgepakt voor het doorverkopen van gestolen toetsen. Ze verkochten die aan studenten van de Saxion Hogeschool in Enschede. Een van de verdachten is een medewerker. De school heeft hem geschorst. Saxion zegt dat ze nog niet weten om welke toetsen het gaat. Dus het is ook nog niet duidelijk of er toetsen ongeldig worden verklaard... en wat voor gevolgen dat heeft voor studenten. Rusland haalt een deel van de militairen weg bij de grens met Oekraïne. Hoeveel precies is niet duidelijk. Het lijkt er dus op dat ze alle diplomatieke overleggen beginnen te helpen, zegt correspondent Geert Groot-Koelkamp. Het is verleidelijk om toch wel hier iets, eh, een reactie te zien op die, die toenemende druk vanuit het Westen. Hè, van al die, die Westerse regeringsleiders en staatshoofden die met Poetin eh, hebben gepraat en willen praten. Eh, om ook maar de kleinste kans van een conflict, van een escalatie, die uit de weg te nemen. Er blijven nog steeds wel een hoop Russische militairen bij de grens. Vandaag gaat de Duitse bondskanselier Scholz op bezoek in het Kremlin om met president Poetin te praten over de situatie. Lindsay van Zundert heeft zich geplaatst voor de vrije kuur. De 17-jarige kunstschaatser ging op de korte kuur hartstikke lekker met haar pirouettes en sprongen. En kon er zelfs een beetje van genieten. Als ik echt op het ijs stap, dan heb je echt nog wel spanning en kriebels. Maar eigenlijk als ik op het moment dat ik sta, dan, dan sta ik ook. En dan glijdt het allemaal van me af. En dan denk ik van ja, doe gewoon mijn ding en vaak valt de stress dan ook al weg. Een ijskonijn. <laughs> Het is maar hoe je me wilt noemen. <laughs> Een beetje. Ze is de eerste Nederlandse kunstschaatser op de Spelen in 46 jaar. Van Zundert moest nu bij de beste 25 eindigen en dat is dus gelukt. De medailles worden verdeeld na de vrije kuur, die is donderdag. En op de lange baan heeft het Nederlandse damesteam brons gewonnen bij de ploegenachtervolging best oké, zegt Irene Wust. We zijn gewoon een team en eh, ik ben trots op dat we ons gerevancheerd hebben. We hebben vandaag twee goede races gereden. Alleen, nou ja, we zijn er gewoon twee beter. En we hebben in de halve finale verloren van de Olympische kampioen. Dus we hoeven ons echt niet schamen. Maar ehm, ja, je komt voor goud, het wordt brons. Uiteindelijk eh, denk ik dat we toch nog eh, zeker trots moeten zijn. En nog meer Nederlanders in actie. Zometeen springen Ivo de Bruin en Jellen Franjic weer in hun tweemansbob voor de laatste twee afdalingen op de bobslibbaan.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 komen het veld op glad als olie Eentje die neemt plaats en ze veel palen als een goalie Kid it from the back als een strafcorner, holy moly Ze is niet eens impress meer van je rolie Ik heb het zien gebeuren, het gebeurde voor mijn ogen Sinds ik heb vermogen heb ik doordat ze me mogen Ik heb mijn woord, ik heb mijn eer en heb mijn kloten En deze pillen, ik heb er zelf vast in genomen Gekke meisjes willen heel veel seks Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar panache en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Net die meisjes voelen dit. Ook die meisjes lopen ze wordt heter Op zijn hondjes in de hoek, shit, ze laat me zweten Iedereen mag weten, je bent geen sled, maar vanavond Je leggen zit strak en trek je pony lippen samen Die moralen doen het anders, het moet nat en vies zijn Beuk, laat je staan, kan hij zwaai Kies drijf, ben je minderjarig, dan mag jij niet hier zijn Voor de rest, laat het nat en vies zijn ah, ah. Gekke meisjes willen heel veel seks Gekke meisjes willen tv-seks geen drama, mami, nee, geen stress. Anders gaan we naar Panache en de GGZ. Net, net, net, net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Net die meisjes voelen dit. Ook die meisjes lopen dit. Net de meisjes voelen dit. Gekke meisjes voelen dit. Net die meisjes voelen dit. Zelfs ook die meisjes gotta be. Who else could it be but me? Rub your eyes, behold the big hmm. Willius.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 Zoveel vissen in de zee Maar die zwemmen allemaal met de storming mee Neem jou naar Tokio Je nieuwe Nike's, exclusieve Nike's Zoveel vissen in de zee Maar die zwemmen allemaal met de stroming mee Neem jou naar Tokio, naar Londen of L.A.